En dus ook geen stress. De muur- en plafondverf voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernieuwde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Windfarm. Mm -hmm. Serious gourmet dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Lieve, hij ontdekt de wereld. En ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Ja! Hebben we weer wat extra knuffeltijd? Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Nu bij Vibra. Zes pamperdoekjes voor maar 6,99. Ontdek alles voor jouw baby bij Vibra. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app... en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen, voor morgen. Kijk op vgz.nl. De koffiejongens. Composteerbare cups Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens! Van de spannendste Champions League-avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is. Met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. De lekkerste biologische koffie. Zonder concessies. De koffie, jongens. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Oh, pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. <laughs> Rijke stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind... en spaar samen een potje voor later. Voor een studio of rijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A59 bij Waalwijk is een zwaar ongeluk gebeurd, meldt de NOS. Tenminste één auto is zwaar beschadigd. Een persfotograaf meldt dat er een dode en twee gewonden zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Het ongeluk gebeurde kort na een melding over een spookrijder. Of dat ermee te maken heeft, is nog niet duidelijk. Veel Nederlandse wintersporters in de Oostenrijkse plaatsen Lech en Zürs zitten vast op hun vakantieadres door een lawine. Heeft gistermiddag de toegangswegen door de Arlbergpas afgesloten. Vanochtend wordt opnieuw gekeken of de wegen weer open kunnen. Het is druk in het gebied door de voorjaarsvakantie. Ergens anders in Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter zwaar gewond geraakt. Hij kwam buiten de piste ondersteboven met zijn hoofd in de sneeuw terecht. Hij moest worden gereanimeerd, is naar het ziekenhuis gebracht. De Oostenrijkse autoriteiten roepen wintersporters op om niet buiten de piste te gaan skiën vanwege lawinegevaar. En Xandra Velsenboer en Jorrit Bergsma mogen de Nederlandse vlag dragen bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen vanavond in Verona. Velsenboer won bij het shorttrack goud op de 500 en 1000 meter. Bergsma won goud op de massastart en brons op de 10 kilometer. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een kletsnatte dag met veel regen. Aan de kust staat een stevige zuidwestenwind. Wel is het zacht voor de tijd van het jaar met 9 tot 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Lief zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving. Amazon presenteert de Date Night Kriebels van Sven. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen, pinguïns verleiden elkaar met stenen... en Sven gaat lekker koken voor Floor. Het zweet breekt hem uit. Maar Sven shopte op Amazon en kocht kaarsen, wijnglazen... en als echte optimist een extra tandenborstel. Nou Sven, blijkt er dus toch een beest in je te zitten. Ga voor Date Night. Shop op amazon.nl is the weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend. One is you make me happy, two is you set me free from all the things that held me better from just being me. Thank you for all the sweetness. Now I can finally breathe. Now I can finally breathe. But baby, don't you see? I still give. counting, keep on counting. foreign lightweight. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking, but looking in your eyes, that's the best thing. Bright lights giving you the red skin. You was in a bad mood when we stepped in. Girl, you checked out before we even checked in. On the phone, you gon' vent to your best friend. The one who gave me the lecture, but I ain't gon' sweat you, babe. I'm a lecture. Catch up with your boy, undress you, and let me tell you why I'm a blesser. The shower when you singing it, better than Beyonce. I like the sound of fiance. You know, it's got a little ring to it, and really, when I think of it, growing up, I didn't ever see marriages. No weddings, no horse, no carriages. I wanna do things different and change the narrative. God knows you are a wild child, beautiful child. I need your help. Looking like you come from the 90s by yourself. My mum's 61, and her favorite line to tell her son is sometimes she wish that she had a girl. I wanna take you back to a time, back to a trip. You had that white wine that I never got to sip, and dinner wasn't ruined cause you never got the pick. I know that everybody told me that I'm sick, cause. So said and done. I hope you're happy now, yeah, I hope you find somebody you. werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Gun jezelf een holland amerika lijncruise Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Prime Video biedt het best in entertainment. This should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Yeah, I'm pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave. We just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Hoe ziet uw rijplezier eruit? Sportief, luxueus of praktisch? BMW biedt kracht en efficiëntie in iedere aandrijving. Elektrisch, plug-in hybride of op brandstof. Verschillend van karakter, dezelfde geweldige beleving. Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig, wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. U rijdt de veelzijdige BMW 3-serie plug-in hybride... al vanaf 475 euro netto bijtelling per maand? Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Van de spannendste Champions League avondjes tot de heerlijkste kostuumdrama's. En van Buffalo's videobellen tot gamen als een pro. Wat jou alles ook is, met Ziggo ben je altijd verbonden. Met alle snelheid die je nodig hebt en wifi die werkt. Gegarandeerd het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Hm? ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. 18 plus speelbus. Ja. serieus? zo, oh. oh, wat een geld. 18.000. Wat verdikken we? Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar?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 En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Kom niet alleen sparen, maar ook busparen. Bij Lidl. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus mandarijnen. Per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop zappels Anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. De komende weken is het hebben's bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op ben.nl. Als je extra goed van start wil gaan omdat de eerste klanten al in de rij staan. En de agenda van je nieuwe business lekker volstroomt. Vraag dan het ING starterspakket aan. En begin met een boost. Nu de eerste zes maanden gratis en 150 euro cashback. Slim toch? Kijk op ing.nl slash zakelijk. Het is nu al zomersale bij TUI. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog 7 dagen met zomersailkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over, yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. upside down. Boy, you turn me nation, a special bond of creation.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 New music. Oscar McKay, I think I'm addicted.